5 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De bestorming van Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada lijkt uit te blijven. Na een oproep op Facebook had een miljoen mensen aangegeven... naar de zwaar bewaakte basis toe te komen... maar uiteindelijk zijn er zo'n 2300 nieuwsgierigen verschenen. Drie mensen zijn aangehouden, onder andere voor het betreden van verboden terrein... Op het complex worden spionagevliegtuigen getest en manschappen getraind. Maar volgens geruchten worden er buitenaardse wezens en ufo's bewaard. Vorige week werden twee Nederlandse YouTubers opgepakt... voor het betreden van Area 51. Zij moeten een boete betalen van enkele duizenden euro's. De organisatie van het Songfestival heeft de IJslandse publieke omroep... een boete opgelegd van 5000 euro... Tijdens het optreden van IJsland was een banner te zien in de kleuren van de Palestijnse vlag en het woord Palestina. Het is niet toegestaan om tijdens de uitzending politieke boodschappen uit te dragen, al dus de IBU. Malta gaat onderzoek doen naar de moord op een prominente journalist in 2017. Gekeken wordt of de aanslag voorkomen had kunnen worden. De vrouw kwam om het leven door een autobom. Ze stond bekend om haar onderzoeken naar corruptie en mogelijke banden tussen de premier en de georganiseerde misdaad. Er zijn drie mannen opgepakt voor betrokkenheid, maar de rechtszaak is nog altijd niet begonnen. President Trump heeft de Oekraïense president onder druk gezet... om onderzoek te doen naar de handelspraktijken van Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Volgens bronnen in Washington zou de zoon van de democratische presidentskandidaat banden hebben met een Oekraïns gasbedrijf en heeft zijn vader dat proberen te verdoezelen. Trump zou hebben aangedrongen het onderzoek naar de zoon te heropenen. Het weer, vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen zondag en droog bij 21 tot 25 graden. Zondag nog een graadje warmer, maar dan is er ook kans op een regen- of onweersbui.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 Nobody does it quite like the west side. Get me two beers and a flatline. Oh. Welcome back to your memories. You will take the time to go down that road again. clothes you wear. But I'm looking at the pool and I just think, what if we were under there? and you need to lives. You can no longer be blind. I found taking it to me taking it to the top. Thank you. take your every day we just come and unglued as I melt in the mood. I am high, I'm so into you.